Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De tekening van Rubens van prinses Christina heeft op een veiling in New York ruim 6 miljoen euro opgebracht. De veiling van de Rubens had tot ergernis geleid bij Nederlandse musea. Ze zeggen dat de prinses misschien niet formeel, maar wel moreel de verplichting had het werk eerst aan Nederlandse musea aan te bieden. Volgens hen is de tekening Nederlands cultureel erfgoed. Er werden nog twaalf andere werken van de prinses geveild. De Amerikaanse vliegtuigmotorfabrikant Pratt Whitney... heeft een miljoenenorde geplaatst bij Fokker in Hogeveen. Het wordt vanavond officieel bekendgemaakt... tijdens de overdracht van de eerste Joint Strike Fighter... aan de Nederlandse luchtmacht. De order voor JSF-onderdelen heeft een waarde van zeker 300 miljoen euro... en levert volgens Fokker vele tientallen banen op. Het Kennemer College in Heemskerk heeft excuses gemaakt aan een onderwijsassistent. Die werd geschorst na een conflict met een leerling. Het staat in een verklaring van de schooldirectie. De onderwijsassistent kwam in opspraak vanwege een filmpje op internet. Daarin is te zien hoe hij een leerling in zijn nek grijpt. De leerling had een kruk naar de man gegooid. Ruim 9400 mensen tekenden een petitie om de onderwijsassistent te steunen. Aan de Franse kust zijn twee zitkussens aangespoeld... die waarschijnlijk afkomstig zijn uit het vliegtuigje dat vorige week verdween... met de Argentijnse voetballer Sala aan boord. De hoop dat Sala en de piloot nog leven was al opgegeven. Gisteren werd voor de wedstrijd van Cardiff City... de club waar de voetballer zou gaan spelen, een eerbetoon gebracht. Het weer tot slot, het is bewolkt. Lokaal valt regen of hier en daar lichte sneeuw. Vanavond en vannacht kan ook in het midden en het noorden lokaal lichte sneeuw vallen. En het gaat vannacht licht vriezen. Dat betekent dat het glad kan worden. Morgen in de loop van de dag breekt de zon door. En dan wordt het 1 tot 4 graden. In nachtmorgen kan het weer een tijdje gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog 5 minuten vertraging op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen de aansluiting met de A9 en omval 2 kilometer file daar.